Ellevule was geslagen. De vierde jongeling was present. Hij klopte stilletjes op de deur en hij zei, doe domme verhalen weg. Zijn